Balen, dat is de brief van Jan Soldaat. Walen, balen, van s morgens vroeg tot s avonds laat. Balen, balen, maar dat bedoelt hij niet zo kwaad. Want als het erom gaat, Jan Soldaat, Jan Soldaat. Wie staat er dan paraat? Jantje soldaat. Als je twee jaar lang soldaat bent en de dienst wel uit je hoofd kent, dan is er iets verkeerd als je dit nooit hebt geleerd. dat is het lied van Jan Soldaat. Valen, valen, van s morgens vroeg tot s'avonds laat. Valen, maar dat bedoelt hij niet zo kwaad, want als het erom gaat. Jan Soldaat, Jan Soldaat, wie staat er dan Ook al kun je exerceren, salueren en marcheren. Soldaat ben je pas echt, als je steeds hardgrondig zegt. Balen, balen, dat is het niet van Jan Soldaat. slaap. Balen, balen, maar dat doet hij niet zo kwaad. Want als het erom gaat, Jan Soldaat, Jan Soldaat, wie staat er dan paraat? je Soldaat, je Soldaat, Jantje